Ze zouden het Servex hoofdkantoor hebben verteld dat ze geen Marokkaanse Nederlanders meer in dienst wilden nemen. Twee managers werkten bij vestigingen van Albert Heijn To Go in Amsterdam. De derde was filiaalmanager in Den Haag. Ook een medewerkster van de personeelsafdeling op het hoofdkantoor wordt vervolgd. De vrouw zou op het verzoek van de managers zijn ingegaan... en beloofd hebben geen Marokkaanse Nederlanders meer te sturen. Volgens het OM kunnen de vier verdachten maximaal een jaar celstraf krijgen. De SGP is bereid gedoogsteun te geven aan een rechtskabinet. Dat heeft partijleider Van der Staaij gezegd. VVD, PVV en CDA hebben samen 76 zetels. Dat is een zeer krappe meerderheid. Om een eventuele coalitie van die partijen stabieler te maken... wil de SGP met haar twee zetels het kabinets, kabinetsbeleid steunen... in ruil voor invloed op het regeerakkoord. Koningin Beatrix heeft vandaag alle fractieleiders ontvangen... voor advies over de formatie. Bijna allemaal willen ze een formateur van de VVD. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn zeker twintig kampeerders verdronken bij overstromingen. Ze verbleven op een camping in de Wachita Mountains, die plotseling werd weggespoeld door het kolkende water van twee nabijgelegen rivieren. Het waterpeil was fors gestegen doordat er in een paar uur tijd 15 centimeter regen was gevallen. Op de camping in de afgelegen vallei verbleven ongeveer 300 gasten. De meeste lagen nog te slapen toen ze door het water werden verrast. Het dodental in Arkansas kan nog oplopen tot boven de 20 omdat er nog een aantal mensen wordt vermist. De eerste twee wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika hebben geen winnaars opgeleverd. Frankrijk speelde vanavond met 0-0 gelijk tegen Uruguay. Het openingsduel tussen Zuid-Afrika en Mexico in dezelfde groep werd vanmiddag 1-1. Het weer, morgen wisselend bewolkt en droog. De maxima lopen dan uiteen van 16 graden aan zee tot 21 in het zuidoosten.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 Van Pallias of Jeruzalem, Hilversum drie bestond nog nu, Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een lied. Van Pallias of Jeruzalem.